ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag begint de rechtszaak tegen de makers van de stint. Met zo'n elektrische bouldercar gebeurde zeven jaar geleden een heftig ongeluk in Os. Een stint reed toen een spoorovergang op en werd volgeraakt door een trein. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. Een vijfde kind en de begeleidster van het groepje raakten zwaar gewond. Volgens deze verslaggever van Omroep Brabant lijkt het erop dat er van alles mis was met de stint. Het Openbaar Ministerie is erachter gekomen dat die stint helemaal geen goede remconstructie had, geen goede remschakelaar, de gashendel was niet in orde. Ja, en, dat ze dus een veel te gevaarlijk voertuig op de weg gebracht hebben. Leidinggevenden die daarvan wisten, moeten nu voor de rechter komen. In de rechtszaak kregen ook nabestaanden het woord. Dat gaat donderdag gebeuren, waarbij al deze mensen de ruimte nemen om te vertellen wat deze zaak voor hen heeft betekend en de gevolgen daarvan. Ja, en ze mogen ook iets zeggen hoe ze daarnaar kijken, naar die stint en wat ze vinden dat de rechtbank daarmee moet doen. Maandag horen we welke straf het OM gaat eisen. Bij een krachtige aardbeving in zee bij Japan zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. De beving veroorzaakte ook een kleine tsunami. Er was gewaarschuwd voor golven van drie meter hoog. Zo erg werd het gelukkig niet. Het waren golfjes van zo'n 70 centimeter. Er zijn steeds meer kinderen met overgewicht. Daarvoor waarschuwen kinderartsen van drie grote ziekenhuizen. Ze maken zich zorgen om alle reclames voor ongezond eten die kinderen zien. Een kind wat in de ochtend eh, op sociale media een cheeseburger ziet... Eh, ja, dan denkt dat kinderbrein, dat oerbrein, ik noem hem de hamster... die denkt dat van... oh, wanneer gaan we nog die cheeseburger eten de hele dag door? Dus die wacht erop, omdat hij niet snapt dat die cheeseburger achter een scherm is. Kinderartsen willen daarom maatregelen van de overheid en misschien heb jij er ook al wat verstuurd. Kerstkaarten, die worden tegenwoordig nog best vaak op de post gedaan. Maar niet iedereen zit erop te wachten. Er, nou, kerstkaarten heb ik letterlijk niks mee. Erger nog, ik vind het verschrikkelijk. Ik doe gewoon lekker bellen en berichten sturen. Ik vind kerstkaarten helemaal niks. Het hoort daarbij met kerst. PostNL schat dat er dit jaar 130 miljoen kerstkaarten worden verstuurd. Het postbedrijf verwerkt er zo'n 30 miljoen per dag. Het weer nog op veel plaatsen is het grijs en regenachtig, vooral in het noorden. Alleen in Limburg blijft het droog. Daar is vanmiddag ook kans op wat zon. Het is wel weer zacht, max 12 tot 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naden en Knopen Diemen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een kapotte auto zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid 10 kilometer langzaam rijden. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Rotterpolderplein 15 kilometer file. Er staat een file op de A44 Den Haag-Amsterdam door een ongeluk tussen Oegstgeest en Afrit Noordwijkerhout. 4 kilometer file eh, stilstaand verkeer dus bewegingswerkzaamheden zijn gaan. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier op de AN207 Alfa aan de Rijn-Hillegom. Tussen eh, afrit Abbenes en Hillegom 2 kilometer stilstaand verkeer. En 208 Sassenheim-Haarlem 2 kilometer stilstaan bij de N207.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 I don't know what you heard about me. Put up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms. shorty, she in the club, she dancing dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no firms you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a PIMP. Now what you see on TV? No Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch. I'm a PIMP. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a PIMP rolling the pins with me in the backseat of my V, I'm a P-I-M-P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. Pull up this hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, hey nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now, Nick, my bottom bitch, she always come mama put my bread. the last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. That I'm a motherfucking PIMP. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business.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 De mentale gezondheid van Nederlanders verslechtert. Dat zeggen onderzoekers van het RIVM en het Trimbos Instituut. Ze spreken van een zorgelijke verslechtering, vooral bij jongeren. Kinderartsen van drie grote ziekenhuizen zien steeds meer kinderen met overgewicht. Ze slaan alarm bij de politiek. De artsen willen dat de voedingsindustrie geen reclames meer mag maken die gericht zijn op kinderen. Het weer, grijs met in het noorden en westen regen. In het zuidoosten soms wat zon, vrij veel wind en 12 tot 14 graden.